Nu de gaskraan in Groningen dichtgaat, wordt de Noordzee gezien als alternatief. Als daar geen nieuwe olie- en gasvelden worden gevonden... moet er meer brandstof uit het buitenland komen. Minister Wiebes kondigde vorig jaar een wetswijziging aan... waarmee bodemonderzoek goedkoper wordt... zodat Nederland aantrekkelijker wordt voor internationale olie- en gasbedrijven. De versterking van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen loopt jaren achter... doordat het ministerie van Economische Zaken noodsignalen negeerde. Dat meldt RTV Noord, die heeft e-mails in handen. De versterkingsoperatie werd gecoördineerd door het Centrum Veilig Wonen... dat werd geleid door gasbedrijf NAM. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, waarschuwde al in de zomer van 2017... dat Veilig Wonen afspraken niet nakwam. Ruim twee jaar later erkende minister Wiebes dat er problemen waren. Op de eerste beursdag sinds 23 januari is de aandelenhandel op de Chinese beurs flink in de min geëindigd. De koers kelderde met 7,7 procent. De beurs in Shanghai sluit jaarlijks ruim een week rond Chinees nieuwjaar en was nu een paar dagen langer dicht in verband met de uitbraak van het coronavirus. Beleggers vrezen de economische gevolgen van het virus. Veel bedrijven zijn nog gesloten en diverse landen hebben het luchtverkeer met China nog eh, opgeschort. De Chinese Nationale Bank stelt 157 miljard euro beschikbaar voor de financiële markten om paniek door het virus te voorkomen. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land geregeld zon. In het noordoosten en oosten kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Veel files lossen nu snel op, maar dat is nog niet overal het geval. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Een kwartier vertraging tussen Breukelen en Utrecht. 20 minuten oponthoud op de A10 Watergraafsmeer Koenplein voor knooppunt de Nieuwe Meer.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 are. I know there's only, only one like you. There's no way they could have made. Goedemorgen Zandvoort, maandag 3 februari. En we tellen nog steeds af. 90 dagen, 13 uur, 51 minuten en 40 seconden precies tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 10 uur bij je. Met allemaal lekkere muziek, zoals deze. Voor de Fun Loving Criminals. Goedemorgen. succeed and learning about life. At night it came together, it gave me sight. He said it's better doing this than sucking on the pipe. Now when she came over, she brought the discus on and on. She promised to kick this EWF. Stole my breath when he finished. There was nothing left. Left. Barry White saved my life, and if Barry White saved your life or oh got you back with your Goedemorgen Zandvoort, dit is ZFM met Fun Loving Criminals. En dat plaatje heet niet Barry White, dat heet Love Unlimited. Oude muziek, nieuwe muziek hier bij ZFM en hele nieuwe muziek hebben we ook. Zoals deze van Maan, afgelopen vrijdag uitgekomen. Heel album van haar, dat heet Onverstaanbaar. En dit is de titeltrack, Maan, hier bij ZFM. Ik zou beter moeten weten, maar het doet me toch steeds meer het is toch maar een mening, waarom voelt het zo verkeerd? Reacties zonder foto's, positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Ik kan er niet omheen open ligt, verandert keer op keer. Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd. Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer. Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus laat me. afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat me. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar.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 Short People. Als je het serieus neemt, dat, eh, dat is echt niet de bedoeling. Het is een heel vrolijk, grappig liedje. People, Randy Newman. Ja, moet gewoon even. Randy Newman komt naar Amsterdam, naar het Concertgebouw. Onbetaalbaar, maar eh, ja, als je daarbij kunt zijn, geweldig natuurlijk.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 And you know that it's so hard for me to say no. Oh, you're the bitter taste of a poison glass, but you keep making me relapse. Is this real? Is this love? If it's true. empty. Could you stop? wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Abracadabra hier op ZFM live vanuit de Tolweg hier in Zandvoort. Bijna half tien, nog één plaatje en dan hebben we onze vaste rubriek. En het wordt een heel lief plaatje. Corinne Billy Gray. Put your records on. Hier is die bij ZFM. Goedemorgen. Three little so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Mm. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. don't you hesitate. Bailey Ray. Put your records on. En dat doen we zeker hier bij ZFM. Ja, en dan krijg je dit, hè. Half tien. ZFM Jazz. En in de rubriek Jazz is niet eng... heb ik een leuke plaat voor je meegenomen. En je kent hem waarschijnlijk van Jamie Cullum. Maar eh, die heeft er echt een, eh, een eigen versie van gemaakt. Ik draai het origineel van Joey Williams... Get Out of My Life. Dit is hem. Hier bij ZFM. Jazz is niet één. Het is twee over half tien. Get up my life, woman. You don't love me no more. up my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes, girl. teardrops. I got to see my way around, yes. Get up my life, baby. You ain't nothing but heartaches by the pound, yeah, yeah. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top. some good girl. Get off my ladder, darling. Ain't nothing gonna make me stop. No, no, no, no. Out of my way, baby. Man, got to keep on moving on. keep moving on. Get out the way, darling. You just blew your happy home, yeah. Well, get out my life, baby. You don't love me no more, no. my life, baby. You don't love me no more. Get out my life, darling. You don't love me no more. Get out my life, baby. You don't love me no more. ZFM Jazz. Wat een feest afgelopen nacht bij de Super Bowl halftime met J-Lo... die op de kop in de paal hing. Ja, echt geweldig. En Shakira die daar weer omheen danst. Super show. Kijk dat terug op YouTube. Goed, terug naar een Nederlands product, zoals het dan zo mooi heet. Dutchie Brown, of Brownie Dutch eigenlijk. Motown, dit is gewoon Nederlands. Dit is Brownie Dutch, de bekende producer met zijn Stupid Kind of Lover.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 Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van, het land van lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie. kom het land waar ik in 1982 geboren ben Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak Want oma Bush heeft bakken in de is zak Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur De vette hap van de febel trek je uit de muur Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort Het land van Johan Cruijff en Abel Lenstra het legioen laat de leeuw niet in zijn hem staan. Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer. Die Piet alles maar vertrouwt voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk. Eerlijk. Ah. Kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes met een ander dialect elke tien minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de basis. Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte Frans, Bart en Ali de game runnen Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben. uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Ah, en integratie is een schitterend woord. Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen. Antillianen, Molukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel opkroppen. En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter. Het land waar apartheid internationaal het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat dit als een tijdbom. Het land dat eet om zes uur en ook nog eens op tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schrijven en ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland, Baas B. Lange Frans. Lange Frans, Paas B, het land van... Hier bij ZFM waar het bijna 10 voor 10 is. Goedemorgen, ah.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 bij ZFM. En dan wordt het tijd voor een beetje regionaal nieuws. En we gaan naar Heilo en een bericht van NH. En dat is echt schokkend. De laatste videotheek gaat dicht jaren gehoopt. Ik dacht van nou, net als met, eh, met, met de platen, dat het misschien ooit nog eens terug zou komen. Ehm, maar ik denk dat het echt wel gewoon eh, ja, zijn laatste tijd heeft gehad. De laatste videotheek in Noord-Holland sluit de deuren. Die zetten begon in 1998, maar tijden zijn veranderd downloaden, wat natuurlijk in 2003, eh, 2004 is eigenlijk is begonnen. En wat ja, voor de videotheken eh, over heel Nederland eigenlijk funest is geweest. Daarna is natuurlijk de, de streamingsdiensten zijn begonnen. En eh, Netflix is natuurlijk gekomen. En eh, ja, dat is eigenlijk wel een beetje eh, de reden dat het gewoon steeds minder, minder is gaan lopen. Weet je iets van deze serie? ja, het is een hele goede serie. Hij is eigenlijk net uit. En dat is met Nicole Kidman en Meryl Streep. Oh, ja, natuurlijk niet leuk, want ik ben vaste klant. maar goed, dat betekent dat ik ga kijken op welke andere manier ik films ga verkrijgen. Dat zal wel via het internet gaan. Wat maakt het zo leuk om hier echt ja, hier iets uit te zoeken? Nou, je ziet de totale collectie in één keer. Dus je, en je kan de film gewoon in je hand pakken. Op de achterkant kijken, kijken wat er is. Eh, films, net zoals met eh, platen, hebben gewoon iets ouds, hebben iets traditioneels. En eh, nou, dat, is, dat is een prettige manier van selecteren. Ik denk dat ik een klantensysteem had van iets van 11.000. En echt op een, bijvoorbeeld op een goede zaterdag, dan had ik echt wel 300, 400 klanten op een dag. Echt hele goede tijden. Nou, heb ik even hier pasje opgezocht. Ja. crazy Thinking about the way I was Did the heartbreak change me? Maybe But look at where I ended up I'm all good already So moved on, show up so, so, so Dua hier bij ZFM en daarvoor een item van NH over de laatste videotheek van Noord-Holland. Het is uh, bijna tien uur. De laatste plaat, de meezinger zoals altijd. Hier is die André Hazes. Ik ga wel weg, als je dat wilt, zeg maar niets meer. Laat me maar gaan, wees nu maar stil. Ach, zeg maar niets meer Ik ga wel weg, dan ben je vrij Zeg maar niets meer Jij was al maanden niet van haast het sluit van de af. Het is bijna tien uur. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort... en daarna het leuke lunchprogramma met Dolly. Luister daar ook naar. Ik ben er woensdag weer. Ger is eh, op vakantie, dus dinsdag en donderdag geen Ger Loogman. Maar eh, woensdag ben ik gewoon weer bij je terug.